met het NOS-journaal. De Verenigde Staten willen veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne... maar alleen als dat land de Donbass aan Rusland geeft, zegt president Zelensky. Volgens hem wil president Trump op deze manier de druk op Oekraïne opvoeren... om een einde te maken aan de oorlog. Oekraïne heeft nog altijd zo'n 20% van de Donbass in handen... en wil de regio niet opgeven. In Amsterdam is een riviercruise gisteravond tegen een brug gevaren... De stuurhut raakte beschadigd en één bemanningslid raakte licht gewond. Het gebeurde toen het schip vanaf het IJ naar het Amsterdam-Rijnkanaal voer. Een paar uur na de aanvaring viel de stroom op het schip uit... en daarom worden alle passagiers nu van boord gehaald. Het schip is 135 meter lang en heeft plek voor een kleine 300 mensen. Het kabinet grijpt nog niet in bij de stijgende brandstofprijzen. Het blijft voorlopig bij onderzoek naar welke groepen hulp echt nodig hebben... Dat bleek in het Kamerdebat gisteren. Het kabinet wil wachten met maatregelen omdat de situatie groter kan worden dan nu wordt gedacht. Maar verschillende partijen willen al actie. Zo stelt GroenLinks-PVDA een prijsplafond voor op benzine en diesel. De Verenigde Naties hebben de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld... als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Ghana had daarover een resolutie ingediend en 123 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming. Op Ameland is een levende bruinvis aangespoeld. Het dier is licht gewond onder zijn linker oog. De bruinvis is meegenomen door vrijwilligers van SOS Dolfijn. Bruinvissen spoelen in deze tijd van het jaar vaker aan. Het weer, een komen en gaan van buien, ook met onweer en hagel soms. Het wordt 6 tot 8 graden. In de avond is het vaker droog.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 谁？ though I.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 Someone please call 911. Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullet.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 I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about. Every day, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl? Someone please call 911. Yeah, yeah. Pick up the phone, yo. Tell them I just got shot down. Tell them I just got shot nation. Life is the answer to all the questions. Take one at a time. far too many to mention. That's the way of life.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 verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen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 vanuit Zandvoort. ZFM. all gone to waste. You look in the mirror all day, using your phone to portray this perfect version of you. Using hashtags to survive, addicted to this online life. Well, here is something you might want to try and do. Thank Bye.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 Hou ja, adem nu maar in